uur. Dijkers met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten hebben tijdens de tussentijdse verkiezingen van deze week... de Democraten gewonnen in de staat Arizona. De senaatzetel gaat naar Mark Kelly, een voormalig astronaut. Daarmee hebben de Democraten en de Republikeinen allebei nu 49 zetels in de Amerikaanse Senaat. De democraten hebben wel een voordeel als de twee partijen evenveel zetels hebben... heeft de democratische vicepresident de doorslaggevende stem. In Nevada en Georgia is de uitslag nog niet bekend. De Amerikaanse oud-president Trump probeert te voorkomen dat hij moet getuigen over zijn rol bij de kapitoolbestorming. Begin vorig jaar probeerden duizenden Trump-aanhangers de benoeming van huidig president Joe Biden te voorkomen. De commissie die de bestorming onderzoekt wil Trump vanaf maandag horen. Een advocaat van Trump zegt dat dat niet kan vanwege de scheiding van machten. Trump heeft een rechtszaak aangespannen. In de Duitse stad Weilheim bij München zijn vier mensen omgekomen door een geweldsmisdrijf. Onder hen is ook de vermoedelijke dader. Een van de slachtoffers werd gevonden in een tuin van een appartementencomplex. Twee uur later werd de vermoedelijke dader doodgevonden op een bankje in een park. In het appartement van de man vond de politie vervolgens twee zwaar toegetakelde overleden vrouwen. Volgens de politie waren de vier familie of bekenden van elkaar. Over het motief voor het geweldsmisdrijf in Welheim is nog niets bekend. Een gebouw voor nucleair onderzoek in de Oekraïnse stad Kharkov is zwaar beschadigd geraakt door beschietingen. De atoomwaakhond van de Verenigde Naties heeft het pand gecontroleerd... en noemt de omvang van de schade nog slechter dan verwacht. Ondanks dat zijn er geen verhoogde waardes van radioactieve straling gemeten... bij het onderzoeksgebouw in Kharkov. Het weer, het is droog bij 2 tot 6 graden.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 So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. comes to better believe I'm trying In these crazy times I hope to find something that can cling on to Cause I need some substance in my life Something real, something that feels true You better believe for you crazy high.